uur. Kees Groot met het NOS-journaal. heeft er vertrouwen in dat de daders van het neerhalen van de MH17 kunnen worden vervolgd. Dat zegt hij in reactie op het onderzoeksrapport dat vandaag is gepresenteerd. Onderzoeksleider Westerbeke zegt dat er 100 mensen in beeld zijn die mogelijk betrokken waren bij het afschieten van de boekraket. Die was afkomstig uit Rusland en is afgevuurd vanaf een veld dat in handen was van pro-Russische rebellen. De regering in Moskou verwerpt die conclusie. Kabinet en Tweede Kamer vinden dat er meer druk op Rusland moet komen om mee te werken. Burgemeester Den Oudste van Groningen heeft het bestuur van studentenvereniging Vindicat gevraagd na te denken over andere vormen van ontgroening, zonder gevaar voor lichamelijk of geestelijk letsel. Hij reageert daarmee op het bericht dat een aspirant lid van Vindicat na een harde klap op zijn hoofd in het ziekenhuis terechtkwam. Vandaag bleek dat Vindicat nieuwe leden een zwijgcontract laat ondertekenen. Ze mogen niets zeggen over hun ontgroening op straffen van een boete van 25.000 euro. In Zwitserland is een legerhelikopter neergestort. Beide piloten zijn om het leven gekomen. Een derde inzittende raakte gewond. De piloten hadden net in de buurt van de Italiaanse grens vier Franse officieren en een begeleider afgezet. Vlak nadat de helikopter weer was opgestegen stortte het toestel neer. Over de oorzaak is nog niets bekend. Politieagenten hebben in Californië een ongewapende zwarte man doodgeschoten. Bij zijn arrestatie haalde hij iets uit zijn zak en leek dat te richten op de agenten. Die reageerden door de man te taseren en tegelijkertijd neer te schieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Hij bleek uiteindelijk niet gewapend. Twee weken geleden leidde een soortgelijk incident in North Carolina tot dagenlange gewelddadige protesten. Het weer, het is droog met vanavond vooral in het westen en noorden bewolking. Morgenochtend wel regen, eerst in het noordwesten, later ook in de rest van het land. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is erg druk door ongelukken. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Wijkertunnel. Dat levert nu ruim een uur vertraging op. Ook een uur vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer door bergingswerkzaamheden. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Rotterdam of via Alfa aan de Rijn over de N11. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht... een half uur oponthoud. En bij de Botlektunnel op de A15... 15 zijn ook problemen van Rozenburg naar de Botlektunnel. Daar staat 8 kilometer. De tunnel is dicht door een ongeluk.